12 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS. Het is in meldingen van kinderporno is vorig jaar gedaald met 14 Dat blijkt uit cijfers die nu.nl heeft gekregen van de politie. Er kwamen bij de politie 462 meldingen en aangiftes binnen... terwijl dat er in 2013 nog 535 waren. Dat is het laagste aantal in vijf jaar. Er is geen duidelijke verklaring voor die daling, zegt de politie. De meeste meldingen en aangiftes werden gedaan in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Bij de Amsterdam Arena is vannacht geschoten. Volgens de politie zijn vier mensen onder vuur genomen. Niemand raakte gewond. De politie heeft twee mannen aangehouden. Het is nog niet duidelijk of ze iets met de schietpartij te maken hebben. Ook de aanleiding is nog onbekend. De Somalische terreurgroep Al-Shabaab heeft een aanslag gepleegd op een trainingscentrum van de Nationale Veiligheidsdienst in de hoofdstad Mogadishu. Daar zijn volgens de islamitische strijders tien veiligheidsagenten gedood. Maar het Somalische ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt dat tegen. Het ministerie zegt wel dat vier Al-Shabaab-strijders zijn omgekomen. De Al-Shabaab-leden bliezen de poort van het opleidingscentrum op door een auto vol explosieven te laten ontploffen. Daarna gingen ze al schietend naar binnen. Gisteren kwamen zeker acht Somalische agenten om bij een aanslag op een politiebureau in de buurt van de hoofdstad. De paus heeft in de kathedraal van Turijn in stilte gebeden bij de lijkwade van Turijn. Het reliquie is elke vijf jaar een paar maanden voor het publiek te bekijken. De afgelopen twee maanden hebben honderdduizenden mensen dat al gedaan. De lijkwade is een linnen kleed waarop vaag de beeldenis van een man is te zien met verwondingen die zouden kunnen zijn ontstaan bij een kruisiging. Sommige christenen geloven dat dit het kleed is waarin Jezus na zijn dood werd gewikkeld en begraven. Veel wetenschappers gaan ervan uit dat het een vervalsing uit de middeleeuwen is. De lijkwade is nog tot 24 juni te bezichtigen. Het weer. Vanuit het westen buien met kans op onweer. Later vandaag neemt de regen af en breekt de zon af en toe door.